Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De rechter heeft het verzoek van de gemeente Amsterdam afgewezen om een staking van de vuilnisdienst te verbieden. Volgens de rechter is een verbod niet mogelijk, omdat de vakbonden nog geen concrete stakingsactie hebben aangekondigd. De bonden willen op en na Koninginnedag staken bij de reinigingsdienst. Maar er is nog geen definitief besluit genomen over de vorm, de duur en het moment van de staking. Ook is nog geen duidelijkheid over maatregelen om de overlast te beperken. Daarom is volgens de rechter een stakingsverbod prematuur. Of er nu ook echt gestaakt gaat worden is nog onzeker. Maandag komen de vakbonden met een concreet stakingsplan. De gemeente Amsterdam heeft al gezegd dan opnieuw naar de rechter te stappen. Het CDA wil definitief niet tornen aan de hypotheekrenteaftrek. Op het partijcongres hebben de leden alle amendementen verworpen waarin werd voorgesteld om alsnog in het verkiezingsprogramma op te nemen dat de aftrek moet worden beperkt. De leden gaan het conceptprogramma mogelijk wel aanscherpen op het punt van de AOW. Tijdens een deelsessie stemden de leden vanavond voor een voorstel om de AOW-leeftijd al in 2020 te verhogen naar 67 jaar in plaats van in 2025. Aan de stemming deden een paar honderd leden mee. Om de wijziging echt in het verkiezingsprogramma te laten komen moet morgen ook het hele congres ermee instemmen. Het Openbaar Ministerie gaat zijn best doen om meer veroordeelde jongeren verplicht te laten heropvoeden. Dat heeft landelijk jeugdofficier Dubbelman gezegd in een reactie op een NOS-onderzoek. Daaruit blijkt dat veel minder jongeren zo'n heropvoedingsstaf krijgen dan verwacht. Sinds 2008 kunnen rechters de straf opleggen aan veel plegers van 12 tot 21 jaar in plaats van een gevangenisstraf. Verwacht was dat dat per jaar bijna 400 keer zou gebeuren, maar vorig jaar gebeurde dat nog geen 100 keer. Het weer... Het blijft droog, de temperatuur daalt vannacht in het binnenland tot rond het vriespunt. In het noorden kunnen mistbanken ontstaan.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 You won't believe me, but I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing, but nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. Now there'll be no one unless that someone is you, you, you. I intend to be independently blue, blue, blue. I want your love, but I don't want to borrow. Have it today, give back tomorrow. No love for my love, it's your love for nobody else. Saba dooba doo the ooh. 시디유지베라 아 시기디기디기당 바가다가 들려란다 세류바 아유 누누비야 Diya do di do da, say do di do di do ya, do do do do ba. bop, shigga digga dum bop, ah, shigga da ah ah ah do, shigga da ah ah ah do, ain't do digga digga dum be, sim dum digga digga dum bow, some do it, da da do the ain't it, ooh ya do ya da do ya, ooh ya do da da ooh do ya, sim da ooh da. someone is you, you, you. Cause I intend to be independently blue. Goedenavond Zandvoort. Allemaal wakker na dit zwingende begin van het tweede uur van vrijdagavond live. Ik hoop het wel. Love Me or Leave Me, gezongen door Sammy Davis Jr. bij een gigantische big band. Love Me or Leave Me, gecomponeerd door Walter Donaldson en Gus Kahn in de jaren 20, is een van de songs waarvan ik zoveel mogelijk uitvoeringen verzamel. Omdat het een prachtig jazzvoertuig voor improvisatie is. En gewoontegetrouw dus nu een tegenvoeter, een andere versie. Ditmaal bariton-saxofonist Jerry Mulliken en trompetist Chad Baker met Love Me or Leave Me. <laughs> Thank you. Mooie piano jazz van Red Garland, die onder andere drie jaar deel uitmaakte van het sextet van trompetist Miles Davis, voordat hij voor zichzelf begon. Hij speelde prachtige harmonieën, zoals in deze Trouble in Mind, waarin hij werd begeleid door Sam Jones op bas en Arthur Taylor op drums. Eind jaren 30 scoorde clarinetist Benny Goodman enorm het eerst zijn trio en later met zijn kwartet, waarvan pianist Teddy Wilson en vibrafonist Lionel Hampton en drummer Gene Krupa deel uitmaakten. Hij kreeg aanvankelijk ruzie met de directeuren van de zalen waar hij speelde, want die zei, zeiden allemaal ja, oh, oh we betalen voor een heel orkest en je speelt nu maar met een paar mannen, dat kan dus niet. Maar het publiek, het publiek was zo enthousiast dat het, het, trio en later het kwartet zeer werd gewaardeerd. Ook door die directeuren van die danszalen. Vibrafonist eh, Gary Burton en clarinetist Eddie Daniels deden dit uh, tientallen jaren later eventjes dunnetjes over. En hier is hun Airmail Special. pianist Dave Brubeck, alt-saxofonist Paul Desmond en een onstuimige drummer Joe Morello in een live opname met het bekende Take the A-Train, de herkenningstune van de Ellington Band en gecommandeerd door Billy Strayhorn, die daarmee zijn entree in de big band van Duke Ellington maakte. Een verzoekje om een zingende Nat King Cole. Ik vond een mij redelijk onbekend nummer op de grens van pop en jazz. Nat op piano en stembanden met een strijkje in A Beautiful Friendship. This is the end of a beautiful friendship. It ended a moment ago. This is the end of a beautiful friendship. I know for your eyes told me so. We were always like sister and brother until tonight when we looked at each other that was the end of a beautiful friendship and just the beginning of love. That was the end of a beautiful friendship and just the beginning. mooie ballad op een romantische vrijdagavond. I'm a Fool to Want You. Ingetogen gespeeld door de hardbop-trompetist Lee Morgan... die nog wel wat anders kon dan rauwe jazz spelen. Samen met de Noord-saxofonist Clifford Jordan, pianist Winton Kelly... bassist Paul Chambers en drummer Art Blakey, ook al zo rustig. Anno 1960. Nog maar even over een andere liefde... De Liefde voor Parijs. Een hit van Cole Porter die in de jazz verzeild raakte, I Love Paris. In een bijzonder arrangement van pianist-zanger Peter Cincotti. love Paris in springtime I love Paris every moment, every moment of the year. I love Paris. Why, oh, why do I love Paris? Because my love is near. Thank you. vast te houden met wat Zuid-Amerikaanse ritme, was dit de One Note Samba door Antonius Carlos Jobim nog net op tijd gecomponeerd om hem ook te kunnen laten spelen door tenor-saxofonist Coleman Hawkins. Ik kreeg waar een verzoekje om wat te draaien van de Amerikaanse jazzzangeres Robin McKee. Jawel, Robin McKee. Geboren in 1976 en ze heeft zich toegelegd op het zingen in de stijl van de swingorkesten uit de jaren 40. Simpele arrangementen, soepel gespeeld en een dijk van een stem. Robin McKee met Deep in a Dream. through a lover's refrain. You're so appealing that I'm soon revealing my love for you over again. My cigarette burns me, I wake with a start. Bijna klassiek deze uitvoering van Cole Porter's Easy to Love. En dat is ook geen wonder, want het werd gespeeld door de cellist Jojo Ma. Samen met violist Stephen Grappelli en pianist Roger Callaway. En daarmee eindigt, eindigt deze vrijdagavond live vanuit Hotel Hoogland. Samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks, technisch verzorgd door Roy Haldeman. Totdat de studio het overneemt gaan we nog even luisteren naar de veel te jong overleden jazzgitarist Grant Green, samen met onder andere Jimmy Smith op het orgel in That Old Lucky Sun. Goed weekend, tot de volgende keer. van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9.